Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Docenten van verschillende universiteiten in Nederland gaan vandaag weer protesteren. Ze zijn boos over het geweld dat de politie vorige week gebruikte... tegen studenten bij pro-Palestijnse demonstraties. Deze docent van de Universiteit van Amsterdam doet ook mee. Om 11 uur gaan we ja, eigenlijk weglopen eh, met wat we bezig zijn. Maar daarna komen we ook weer terug. We zullen reflecteren op de, wat er is gebeurd de afgelopen week. Een moment van stilte en daarna weer terug naar de meetings. De protesten begonnen omdat een deel van de studenten en docenten vinden dat universiteiten niet meer moeten samenwerken met unies in Israël. Dat liep behoorlijk uit de hand. De UvA zei zaterdag dat de schade van de protesten ongeveer anderhalf miljoen euro is. Twee mannen zijn opgepakt voor een schietpartij in een metro in Hoek van Holland. Gistermiddag werd er geschoten in een volle metro. Een getuige zegt dat er een knal was. Daarna brak er paniek uit. Twee mensen zijn gewond geraakt en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De opgepakte mannen zijn Schiedammers van 20 en 21 jaar. Joost Klein is weer terug in Nederland. Hij landde gisteren op het vliegveld van Lelystad. Dat meldt RTL Boulevard. Joost had een dramatisch songfestival. Hij haalde de finale, maar werd gedisqualificeerd... omdat hij een dreigende beweging zou hebben gemaakt naar een cameravrouw. Het Zweedse Openbaar Ministerie doet daar nog onderzoek naar. En gooi je in Enschede een plastic beker of hamburgerbakje op straat... dan kan je binnenkort misschien wel een enorme boete krijgen. Meerdere partijen daar zijn klaar met al het zwerfafval in de stad... en willen daarom een boete van 1000 euro. Een beetje zoals in Singapore, waar het ook brandschoon is. Ja, Singapore die had ooit de ambitie om de schoonste stad van de wereld te zijn. En wij hebben die ambitie voor Enschede, om de schoonste stad van Europa te zijn. Omdat dat goed is voor het milieu, omdat het fijn is om in een schone stad te lopen... en ook omdat het beter is voor de veiligheid. Nu is een boete voor het dumpen van zwerfafval 150 euro. De gemeenteraad van Enschede hoopt dat er toestemming komt... om met een veel hogere boete te experimenteren. Mensen die die hoge boete niet kunnen betalen... zouden een taakstraf moeten krijgen. En het weer nog. In het zuiden wat regen. Verder begint de dag vooral droog en zonnig. Later zijn er stapelwolken en soms pittige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Het is wel warm, 21 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin van de ANWB. staat helemaal stil op de A8 Zaanstad richting Amsterdam... tussen Zaanstad, Assendelft en Knoop het Zaandam. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is bijna een uur. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer...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 De wet heeft veel weg van een Russische wet waarbij NGO's en onafhankelijke media beperkt worden in hun vrijheden. De afgelopen dagen werd in Georgië massaal gedemonstreerd tegen de wet. Scholen moeten meer bewust worden gemaakt van de risico's van algoritmen. Steeds vaker neemt kunstmatige intelligentie werk uit handen van docenten... waardoor leerlingen onnodig veel risico lopen op bijvoorbeeld discriminatie... zegt het College voor de Rechten van de Mens. Het aantal mensen dat kans maakt om diabetes type 2 te krijgen is veel hoger dan gedacht.